Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Turkse president Erdogan zegt dat de Saoedische journalist Khashoggi... op een barbaarse manier is vermoord. Op een bijeenkomst van de AK-partij eist Erdogan... volledige opening van zaken van Saoedi-Arabië... en gepaste bestraffing van de daders. Die moeten volgens hem worden berecht in Istanbul... de plaats van het misdrijf. De IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad, Emmeloord en Dronten... hebben uitstel van betaling aangevraagd, meldt Omroep Flevoland. Hierdoor hopen ze een faillissement te voorkomen. De drie ziekenhuizen hebben al een tijdje grote financiële problemen. Begin vorige maand werden ze daarom door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd... onder verscherpt toezicht geplaatst. Het aantal studenten dat zich inschrijft voor een bachelor- of mastersopleiding aan een universiteit stijgt. Vorig jaar waren het er 5% meer dan het jaar ervoor. Ramingen van het ministerie van Onderwijs gingen nog uit van een stijging van 2%. Er studeren nu bijna 290.000 mensen aan een Nederlandse universiteit. Volgens de Vereniging van Universiteiten is de groei voor een deel te verklaren... door de grote instroom vanuit het VWO en het HBO. Ook stijgt het aantal internationale studenten. De vroegere leider van de terroristische groepering Sharia voor Belgium, Fouad Belkacem, verliest de Belgische nationaliteit. Dat heeft het Hof van Beroep in Antwerpen beslist, melden Belgische media. Belkacem is volgens de rechters tekortgeschoten in zijn verplichtingen als Belgisch burger. Belkacem zit een celstraf uit van 12 jaar, omdat hij jongeren indoctrineerde en voorbereidde op de gewapende strijd in Syrië. Veel mensen bewegen minder dan ze denken. In een enquête van onderzoeksbureau INO Research zei 68 van de ondervraagden dat ze voldoende beweging krijgen. In werkelijkheid voldoet maar 42 aan de bewegingsrichtlijn. Die richtlijn zegt dat volwassenen wekelijks 2,5 uur flink moeten bewegen. Het weer bewolkt, vooral in het noorden wat regen of motregen, veel wind en het wordt 14 of 15 graden. Dit was het NOS Journaal.